Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag is begonnen en veel mensen zijn ondanks de kou in voor een leuke dag. Zoals in Alkmaar. Daar hopen deze meiden wat te verdienen op de vrijmarkt. We hebben gisteravond ook gestaan en nu gaan we weer staan. Dus. Wat was de opbrengst gisteravond? Eh, nou, wel 100 euro per persoon. Zo! Ja. Eh, en wat ga je daar dan weer voor nieuwe spullen van kopen? Ja, dat weet ik nog niet. nee, dat weten we ook nog niet. <laughs> Gewoon kleding en zo. Ja, ook in Heerenveen is het feest al begonnen. Daar kan je op de vrijmarkt blik gooien. Nou, daar gaat hij. En hij gooit raak. Oh, bijna in één keer alles om. Oeh, jammer, die was mis. En die zijn raak. Geef jou even een mooie prijs. En u dit bedacht? Ja, ik heb dat wel bedacht, ja. We hadden het vorig jaar ook gedaan en eh, het werkt gewoon. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn verjaardag in Rotterdam. Prinses Alexia is daar niet bij, werd net bekend. Zij heeft examens in Wales. Een dag voor Koningsdag werden gisteren overal lintjes uitgedeeld... aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Dat is meestal een verrassing voor degene die hem krijgt. In Franeker in Friesland ging dat alleen mis. De plaatselijke krant publiceerde de namen namelijk te vroeg. Daardoor wist bijna iedereen al dat ze een lintje zouden krijgen... en viel de verrassing in het water. De burgemeester van Franeker noemt het een domper... maar zegt dat ze toch nog een feestje hebben gehad. En ander nieuws. Er zitten nog steeds tientallen Nederlanders in Soudaan, zegt minister Hoekstra tegen nu.nl. Sommigen willen niet geëvacueerd worden en van sommigen is niets bekend. Lieke is wel uit Soudaan gevlucht. Na vijf dagen opgesloten te hebben gezeten in haar huis is ze geëvacueerd. En gisteravond zat ze bij Bo. Nu krijg ik een soort van emotie. En nu, ik heb ook nu pas voor het eerst gehuild eigenlijk. Ja, dan stort je in. Mhm. Daarvoor, eh, ja, ik stond aan. Eh, je was wel bang. Ik heb ook wel eens onder de tafel gezeten. Ik dacht, oh, nu komen ze heel dichtbij. Maar het was echt mm -hmm. een beetje overleven. De achterblijvers in Soudaan worden op de hoogte gehouden door het ministerie. Ook wordt geprobeerd contact te krijgen met mensen met wie dat nog niet is gelukt. Dat is moeilijk, omdat telefoon en internet vaak niet werken. Dan nog het weer. Het zonnetje zien we vooral vanmorgen. In de loop van de dag meer bewolking. S'avonds kan er wat regen vallen. Het wordt dus de 12 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op eh, de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Noord.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 talk. So if you feel me, baby, let me know because I want you, I want you. Baby, no one else yeah. ever uh, uh, I am feeling love in the deepest form. Give you the keys and all. You even help me when the beef is on. Tell me what you feel. Yeah. Cause I'm uh, feeling yeah. something uh, real. Uh, I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Slow down, love. Don't you see? with my girl, what you thinking it was? <laughs> I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dollars. But I changed, only got eyes for her, believe me. Ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I goed. Drankje toe, dansje doen. je toe, ik lach je toe. Geen stress, lil mama, I look after you. Yo, yo, yo, and they know.